In schemer zit een vader bij een bierje en zingt op iedere tonen een wiegelied. In plaats van moeder die pas kort geleden een droeve man en kindje achterliet. De liefde voor zijn kind heeft overwonnen. De doffe wanhoop om zijn lieve vrouw. En zachtjes als in heilige vervoering zingt hij het hart vol liefde en wat trouw. Sluimer zacht, mijn lieve jongen. Droom van engelen om je heen. Als je groot bent, zul je weten dat ik leef voor jou. ons aards bestaan voorbij is, dan zien wij elkander weer. Jij troost me kleine schat in bitter lijden, want zonder jou was te leven mij te zwaar. Als hij zo spreekt is net alsof haar beeld Daar boven het kinderbijtje wordt verlicht Dan neemt hij haar portret en fluistert zachtjes Mijn lieveling wees gerust, ik ken het blind will all